Twee uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Tandarts Mark van N. mag worden overgebracht naar Frankrijk. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De Franse justitie wil de zogenoemde horror-tandarts vervolgen... voor onder meer zware mishandeling van patiënten. Tientallen patiënten hebben een klacht tegen hem ingediend. Van N zou hun gebitten onherstelbaar hebben beschadigd. Hij trok gezonde tanden en kiezen... en brak soms de kaak van patiënten. Oekraïne zegt dat een kolonne van 32 Russische tanks en 30 vrachtwagens gisteren de grens met Oekraïne zijn overgestoken. Een woordvoerder van de Oekraïnse Veiligheidsraad zegt dat de Russen doorgaan met het bevoorraden van de rebellen. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zei dat eerder deze week ook al. Voor het oosten van Oekraïne geldt formeel nog steeds een staakt het vuren. Rusland zegt dat de verklaringen van de NAVO Oekraïne op niets zijn gebaseerd. Moskou vat de beschuldigingen op als een provocatie. De vorming van de nationale politie moet anders, vinden de politievakbonden. Ze zeggen dat de bedrijfsvoering en de operationele inrichting anders moeten. Gisteren werd duidelijk dat er grote problemen zijn bij het opzetten van de nationale politie. In vijf rapporten staat dat de reorganisatie meer kost dan gedacht... en dat er duizenden mensen te veel in dienst zijn. Minister Opstelten heeft al aangekondigd dat hij wil ingrijpen, maar hoe is nog niet bekend. Minister Schippers neemt de tandartstarieven over die door de Nederlandse zorgautoriteit zijn vastgesteld. Volgens haar is het onderzoek naar de kosten en de verdiensten van tandartsen grondig gedaan. En ze is blij dat er nu nieuwe, lagere tarieven zijn. Ze zei dat aan het begin van de ministerraad. Tandartsorganisaties zijn niet te spreken over de tariefsverlaging. Volgens hen gaat dat ten koste van de kwaliteit. Schippers zegt dat dat niet waar is. Volgens haar wordt er straks goed betaald, maar niet te veel. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Vanavond klaart het geleidelijk weer op.